Bij de berovingen belde de vrouw aan. Ze gaf zich uit als schoonmaakster of medewerker van de gemeente. En terwijl zij het slachtoffer aan de praat hield, sloop de man naar binnen om daar geld en sieraden te stelen. Ze hebben in totaal voor honderdduizenden euro's buitgemaakt. Turkije en Nederland halen de banden weer aan. Ambassadeurs worden komende maand uitgewisseld en minister Kaag zal Ankara bezoeken. Dat schrijft een Turkse krant. Den Haag heeft nog niet gereageerd. De diplomatieke relaties bekoelden begin dit jaar toen de Turkse ministers werd verboden om in Nederland op bijeenkomsten te spreken. Bij het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Jehovah's getuigen zijn in de eerste maand 80 meldingen binnengekomen. De stichting achter het meldpunt rekent op meer meldingen en zegt dat er vermoedelijk honderden gevallen zijn. De Jehovah's getuigen zelf hebben nog niet gereageerd op de eh, cijfers. Volgens de stichting houdt de geloofsgemeenschap de daders de hand boven het hoofd. Canada is overvallen door een koude golf. Het noorden van de provincie Ontario lijkt het hardst getroffen. Op sommige plaatsen is het daar min 44 graden. Het is in Canada op veel plekken in 100 jaar tijd niet zo koud geweest rond de jaarwisseling. De verwachting is dat de kou voorlopig aanhoudt. En het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en kan het glad zijn. Morgen gaat het smiddags weer regenen en die regen gaat over in sneeuw of natte sneeuw. Vooral in het oosten en noordoosten kan het tijdelijk wit worden. De temperatuur ligt morgen net iets boven de 0 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Gorkum-Nijmegen vanwege een pechgeval tussen Tiel en Echtelt 2 kilometer.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 Cause I by love.